Eh, in België. En eh, dat festival heet Pukkelpop. Dat Pukkelpop te noemen, dat is werkelijk ongelooflijk. Het zal wel te maken hebben met het feit dat het een... Eh, hoe heet dat? Een, een, een, een festival is voor... Pubers? Misschien? Zou maar zo kunnen. We gaan verder. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, they're gonna make some Frisco hot stew. Give me about a half a teacup of bass. That's our bass player from Macon, Georgia, Gerald Jamont. And now we need a pound of back drums. Bernard Purdy, ladies and gentlemen, on the drums. And four level tablespoons of ball and Memphis guitar now. Cornell Dupree from Fort Worth, Texas on the guitar. a little pinch of organ. Billy Preston on the organ. And one thing that we must have if we're gonna make Memphis Soul stew is just a little pinch of Memphis horn. clash of Mississippi congettos. ladies and gentlemen, to come get over. Now I need a hand playing the horn. Thank you. dat was natuurlijk wel even heel erg lekker. King Curtis met uh, uh, Memphis Soul Stew. Een live eh, opname die gemaakt werd aan de Fillmore East. Echt helemaal geweldig. Een andere artiest die in die tijd... dan praat ik dus over de 60 jaren. Ik moet hem alleen even opzoeken. Ik heb hem klaargezet, maar dan ben ik hem weer kwijt. was Cannonball, Cannonball Adderley, een, een jazz saxofonist. Die opeens een nummer had wat eh, met name in Groningen, de tijd eh, dat ik daar leefde, dat is dus eh, de dus, zestiger jaren, ehm, een ongelofelijke opkomst had. En wat je werkelijk in, in elk, elke, hoe heet dat, wat zie ik nou? Oké. wat je in elke Goeg eigenlijk wel kon horen. Ik heb alleen niet het origineel kunnen vinden, maar wel een remix. Dus uh, dat is ook lekker. Sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. <laughs> And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zavinu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy. Mercy. mercy. Mercy van Cannonball Adderley. <clears throat> kreeg een verzoekje ergens uit het... Eh, <clears throat> sorry. <clears throat> verre Drenthe. Om een nummer te draaien van Kevin Coyne. Nou, daar komt hij Wim. I've been finding somebody. Nobody knows where the riverside comes. Say there are strays on the banks of the river. Somebody was on a big fat gun. Shoot him down. He's the one with the hands and blood. Shoot him down. He's the one with the hands and blood. Shoot him down. He ain't no good. He's a savior. He's yours. He's mine, mine, mine, mine. Stretching and a reaching and a looking for the riverside. Stretching and a reaching, looking for the riverside. Stretching and a reaching and a looking for the riverside. Finding and a finding, got to find a riverside. Hey! to find a riverside. I would start. zie je toch voor me als de dag van gisteren... die platenhoes van Junior Walker en de Old Stars. Met zo'n eend erop getekend. Zo'n hele grote eend. En daarop stonden deze nummers. How Sweet It Is en I'm a Roadrunner. Uh, beetje op tempo. Beetje iets nieuwere muziek. Maar heel erg... Oh, wat is dat nou toch? Uh, Wheels on Fire. die hebben we niet nodig. We gaan naar deze. We're going beach. There's a car box on the beach. a little too was uh, Mink de Viel. Een plaat die we de vorige week niet af konden maken. En nu dus helemaal. Uh, ik krijg net een verzoek binnen. Daar gaan we gelijk aan voldoen voor Mago. can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. In the Summertime. Sunday Afternoon van The Kings. En speciaal voor Margot. Is ooit iemand die een liedje heeft gemaakt over Margot. Maar dat was Margotje. Want die was heel klein. En die liep op de ontbijttafel van eh, Wim Zonneveld, geloof ik. We gaan verder met eh, drie nummers. MacArthur Park voor Richard Harris. Daarna Chuck Love. Chucky's Love. Chucky e is in love. goed zeggen, van Ricky Jones en You have Lost That Love and Feeling van The Righteous Brothers.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 Ik heb ook eh, de wilskracht van een eh, olifant die uh, plat ligt. Maar go, wat was dat nou? Helemaal te laat ingeschakeld het helemaal gemist. En dan nou word ik op mijn nek gezeten. Of ik een half stukje wil draaien. Maar daar doe ik niet aan. Dus eh, ik gooi voor jou mijn hele programma om. Uh, eh, Margotje. Margot. Van Wim Zonneveld. Voor jou. Alleen. Uh, moet dit wel doen natuurlijk. Totaal anders dan we gewend zijn in dit programma. Maar wel eigenlijk een heel leuk nummer om uh, mee uit te scheiden. Wat mij betreft, voor straks wel rusten. En uh, ik geloof tot ergens eind deze maand. Ik bye bye. aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje lopen. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje en ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei nou wat dacht je uit Madurodam. Maar goedje, maar goedje, ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar en ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n kinnetje. Ze riep in mijn oor, Wim, ik hou zo van jou. Maar goedje, maar goedje, in haar kleine Peugeotje. Maar Margootje maar uit Madurodam. Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje. Naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Maar goedje, maar goedje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de film.